5 uur. Mariette Krol met het NOS Journaal. De kwalificatierace voor de Grand Prix van Japan is om veiligheidsredenen afgelast. Die stond voor morgen op het programma, maar er is een orkaan onderweg... die in het zuidoosten van Japan mogelijk hoge golven zal veroorzaken. Het lijkt de krachtigste orkaan in de regio te worden sinds 1958. Vandaag gaan de trainingen nog wel door... maar de kwalificatie van de Japanse Grand Prix, waaraan ook Max Verstappen meedoet is verplaatst naar zondag. Het noodleidende Amsterdamse afvalbedrijf AEB krijgt opnieuw geld van de gemeente. 45 miljoen. Daar heeft de Amsterdamse gemeenteraad vannacht mee ingestemd. Het geld gaat onder meer naar salarissen, operationele kosten... en het vervoeren van slip, zegt de verantwoordelijk wethouder. Amsterdam investeerde eerder al 35 miljoen in het afvalbedrijf. Een stel dat bestaat uit twee mannen verdient in Nederland gemiddeld bijna 108.000 euro bruto per jaar. Hetero-stellen verdienen wat minder, ruim 92.000 euro per jaar. En een lesbisch koppel nog iets minder, 91.000 euro bruto per jaar, meldt het CBS. En dat komt doordat mannen vaak meer werken en ook meer verdienen dan vrouwen. Het krijgen van kinderen speelt ook een rol... maar ook vrouwen die geen kinderen hebben werken minder dan mannen, zegt het CBS. Voor het eerst in 40 jaar zijn er weer vrouwen aanwezig geweest bij een voetbalwedstrijd in Iran. Voetbalbond FIFA heeft Iran verplicht om vrouwen toe te laten bij wedstrijden. En gisteravond zaten er zo'n 4000 op de tribune in Teheran... bij het duel tussen Iran en Cambodja. Ze zaten strikt gescheiden van de mannen... en zagen de Iraniërs winnen met 14-0. Het weer nog bewolkt vanuit het westen regen. Het is ongeveer 11 graden. De komende dag wordt herfstachtig. Vooral in het noorden kan veel regen vallen. En er staat een harde zuidwestenwind. Vanmiddag en vanavond aan de kust kans op zware windstoten. Het wordt zo'n 15 graden. Dit was het NOS Journaal.